Diverse media melden dat de mensenmassa nauwelijks kleiner wordt. Sinds het eind van de middag is er een groot volksfeest uitgebroken... toen het vertrek van president Mubarak bekend werd gemaakt. De betogers op het Tahrirplein vragen in Leuzen om de berechting van de verdreven president en eisen het fortuin terug dat Mubarak de afgelopen decennia vergaarde. Zijn familie zou goed zijn voor 70 miljard dollar aan vastgoed en buitenlandse banktegoeden. Ook in veel andere steden in Egypte wordt feest gevierd. Daar doen ook vaak militairen aan mee die zich tijdens het massaprotest de afgelopen 18 dagen afzijdig hielden. Mubarak heeft de macht overgedragen aan de militaire raad. De olieresten op de stranden aan de Golf van Mexico kunnen beter niet verder worden opgeruimd. Dat staat in een wetenschappelijk advies aan de opruimploeg van oliemaatschappij BP. Volgens de onderzoekers zijn de meeste giftige stoffen inmiddels verdwenen. Als het zand van de stranden nog verder wordt schoongemaakt... kan dat slecht zijn voor de vogels, vissen en schildpadden. Er blijven dan voor de dieren geen voedingsstoffen achter in het zand... als het te grondig wordt schoongemaakt... Ook zullen er planten en schelpdieren doorgaan, doodgaan. Nog steeds zijn meer dan 4000 mensen bezig met het opruimen van de olie. In de Afghaanse provincie Kunduz zijn de eerste 30 Nederlandse verkenners aangekomen. Ze bereiden daar de politietrainingsmissie voor. Zo moeten in Kunduz afspraken worden gemaakt over het gebruik van infrastructuur. 23 verkenners zullen er maar kort blijven. Zeven anderen blijven erachter om als verbindingspersoon tussen Afghanistan en Nederland op te treden. Het weer, vooral in het midden en zuiden regen. In het noorden eerst nog droog, maar in de ochtend kan daar sneeuw vallen.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 car 106.9 ZFN back into this. And if Shorty wanna